Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vijf uur lang zijn luchtruim gesloten... zonder te zeggen waarom het land dat deed. Op FlightRadar was te zien dat het vliegruim zo goed als leeg was. Rond vijf uur werd het luchtruim weer geopend. In Iran zijn de grootste protesten in jaren bezig... en die worden hard neergeslagen door het regime. Een olietanker met Venezolaanse olie is gisteren aangemeerd op Curaçao. De olie wordt daar tijdelijk opgeslagen in tanks... in opdracht van de Amerikaanse regering... Twee grote grondstofhandelaren zijn bezig met het verplaatsen van olie uit Venezuela naar het Caribisch gebied. Vanuit daar moet het vervolgens worden doorverkocht. En na zijn aanval op Venezuela heeft president Trump gezegd... dat de VS de komende tijd de leiding neemt over Venezuela en de olieindustrie. De Nierstichting test een draagbare kunstnier... die met een beetje geluk eind volgend jaar op de markt komt. Met het apparaat kunnen patiënten overal dialyseren en hoeven ze niet langer meerdere keren per week naar het ziekenhuis. Het apparaatje weegt een kilo of 13 en is zo klein dat hij in een rolkoffer past en overal mee naartoe kan. Marokko heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. Nigeria werd na strafschoppen verslagen. In de finale in eigen land neemt Marokko het op tegen Senegal. In veel Nederlandse steden werd de winst van Marokko op straat gevierd... zoals in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. En Ajax moet ervoor zorgen dat fans hun geld terugkrijgen na de bekerblamage tegen AZ. Dat zei Ajax-trainer Grim na de kansloze 6-0 nederlaag. De grootste bekernederlaag ooit voor de club uit Amsterdam. We schamen ons kapot voor deze uitslag, zei Grim, die vandaag harde woorden zal wisselen met de spelers. Het weer, het weer bewolkt met op veel plaatsen wat regen. Alleen in Limburg mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 9 graden.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 Op Flightradar was te zien dat het vliegruim zo goed als leeg was. De Nierstichting test een draagbare kunstnier. Daarmee kunnen nierdialysepatiënten overal dialyseren... en hoeven ze niet langer meerdere keren per week naar het ziekenhuis. Het apparaat is zo klein dat hij in een rolkoffer past en overal mee naartoe kan. Ajax moet zorgen dat fans hun geld terugkrijgen na de bekerblamage tegen AZ. Dat zei trainer Grim na de kansloze 6-0 nederlaag. Het was de grootste bekernederlaag ooit voor de club. Het weer bewolkt met op veel plaatsen wat regen, alleen in Limburg mogelijk wat zon.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends me that shit turned trick when you are broke up and in 96. She come do when you can't say no. And I feeling I stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?